Dit is Doral Almegens met het NOS-journaal. In het Drentse dorp Oranje hebben boze dorpsbewoners de auto van staatssecretaris Dijkhoff belaagd. Dijkhoff was in Oranje om de bewoners op een besloten bijeenkomst bij te praten over de komst van 700 extra asielzoekers bovenop de 700 die er al zitten. Toen hij wilde vertrekken blokkeerden boze dorpsbewoners de weg. De chauffeur van de staatssecretaris draaide daarop om en wilde via een andere kant het dorp verlaten. Ook daar werd de weg geblokkeerd. Toen de auto stilstond, trokken bewoners een deur open, rukten een spiegel af en trapten tegen de auto. Daarna reed de auto met Dijkhoff weg. In het vakantiepark in Oranje worden al 700 vluchtelingen opgevangen. Dijkhoff heeft besloten dat er nog eens 700 bijkomen. Volgens de burgemeester van Midden-Drenthe en commissaris van de Koning... is de komst van 1400 asielzoekers in strijd met de afspraken. Amsterdam stopt tijdelijk met het plaatsen van asielzoekers in de noodopvang. Dat schrijft burgemeester Van der Laan aan de gemeenteraad. Asielzoekers die nu aankomen in de hoofdstad krijgen een treinkaartje naar een aanmeldcentrum. Volgens Van der Laan kampt het COA met een gebrek aan plaatsen voor langdurige opvang. Daardoor kunnen de asielzoekers niet doorstromen naar zo'n locatie. Door de instroom nu stop te zetten wil Amsterdam een buffer houden voor noodsituaties. Schrijfster Bette Westera heeft de Gouden Griffel gewonnen, de prijs voor het beste kinderboek van 2014. Westera krijgt de prijs voor haar boek Doodgewoon, over de dood en het gemis van overledenen. Volgens de jury heeft Westera een schitterende, ongekend rijke bundel doodslyriek geschreven. Voor de Gouden Griffel waren negen kinderboeken in de race. De bekendmaking van de Gouden Griffel op het kinderboekenbal is traditioneel de aftrap van de kinderboekenweek. Die duurt tot en met 18 oktober. Het thema dit jaar is raar maar waar. Het weer geleidelijk op de meeste plaatsen droog. Alleen in de kustprovincies nog wat buien. Morgen bewolkt, nog een enkele buien, dan wordt het 17 graden. Na morgen minder buien en geleidelijk wat koeler.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 Kist by Nature. Wat is er mooier om door de natuur gekust te worden, zou ik zeggen. Heerlijke, warme klanken. En als u denkt, wat klonk dat trompetspel toch mooi. Ja, haar, Randy Brecker speelde mee natuurlijk. We gaan meteen door. Wat mag je verwachten het eerste uur van uh, eh, CFM Jazz? Nou, ik kijk even op de, op de rol. Bruut zie ik staan. Ik zie staan eh, Duke Ellington, eh, Debbie Carter, Erik Vloeimans... Azur, Lawrence, nou eigenlijk te veel om op te noemen. Dit programma zat een mix van classical en cool jazz. Dus voor iedereen zit er wel wat bij. En we zijn nog een beetje in de herfst gekomen. Dus vandaar dat we een nummertje doen van Sonny Stitt, Autumn in New York. Thank dit van de CD Autumn in New York, CD 1962. Dat, was natuurlijk een LP, maar tegenwoordig is het ook een CD. Eh, en dan is het de hoogste tijd voor een vocaal geluidje, want daar houden we erg van in dit uur. En ik heb gekozen voor het volgende. There is a wind Where the rose Cold rain Where sweet grass dream of weather steep, grey skies, where the long, where the long. but phantoms follow beneath the thorn. Your ghost, where your face was, where you. where rose there is wind. rose Ja, heerlijke klanken van eh, Carla Bruni natuurlijk van haar cd No Promises. Eh, het liedje over de herfst, dat ging vooral over de wind. Nou, vandaag weinig wind, maar wel wat mist. Hier in Zandvoort valt nog wel mee, maar er zijn gebieden waar het behoorlijk hevig is. Uh, voor wordt echte jazz. En eh, dan draai ik iets van Bruut van de cd met Pack Allemaal namen. En dit is Honey. Mooi nummer. Bruut toegankelijker voor meer mensen nu. gelegenheidsband met eh, ja, hele bekende mannetjes. Tol Bergman op drums, Joe Bonamassa gitaar, eh, Ron De Jesus gitaar, ja, Mike Barrett eh, op bas, Randy Brecker doet ook nog mee. Maar ik heb eigenlijk het rustigste nummer van de hele cd gekozen. De New York Song. De rest is echt heel wat pittiger. Maar op deze zondagochtend vond ik dit meer passen. Mooie klanken. Rock Candy Funk Party heet het clubje. En ze hebben een cd gemaakt en die heet Groove is King. Nou, ligt vanaf 31 juli ligt hij in de winkels. Dus eh, je, oh, je kan hem nog kopen. Eh, ja, tijd voor iets anders. Iets heel moois. Een, uh, uh, Diana Kroll heeft weer een cd uitgebracht. Wallflower, een studioalbum sinds het succesvolle Glad Doll. Rag? Nee, Glad Rag Doll het verkeerd, uit 2012. Deze cd is een haar hommage aan de popmuziek van haar jeugd. De hits van die late jaren 60.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 Dus is veel popmuziek gespeeld door Diana Krall. Als je trouwens, maandag heb ik altijd filmprogramma. En dat is om 9 uur s'avonds tot 11 uur. En ik begin morgen ook met California Dreaming. Maar een van de mooiste uitvoeringen die ik ken... van Bobby Womack uit de film Fish Tank. Maar dat terzijde. Eh, we gaan naar een hele oude knaller uit de jazz. Classical jazz, Perdido, Duke Ellington. wist je het al. Deborah G. Carter een zong van de cd Digging the Duke, eh, eh, melancholie. Melancholy. Mooi nummer. Eh, ja, ze heeft geprobeerd allerlei bekende en minder bekende Ellington-composities te bewerken. En ze heeft iets moois van gemaakt. Als je denkt, wat klonk die harmonica leuk? Dat was Hermine Deurlo natuurlijk. Een Nederlandse cd. Er staat mooie muziek op. Je houdt van, of je vindt het gewoon dat het niet helemaal is. Maar ik vind het wel de moeite waard. Dus vandaar dat ik hem gedraaid heb. Deborah G. Carter, Digging the Duke. Ligt in de winkel, splinternieuw. Eh, en ook een Nederlands product is natuurlijk de muziek van eh, Erik Vloeimans. even kijken waar ik die heb staan. En dat is van Oliver Cinema Act 2. Fun in the Sun. Mooi nummertje, leuk. herinneringen op van zomerse dagen aan de kust hier. Prachtig, mooie muziek. Gespeeld door eh, de eh, virtuoze eh, Tuur Florizone op accordeon. Jurg Brinkman nu weer eens warm dan is vervaarlijk swingend op zijn cello. En Erik Vloeimans als bezield trompetist natuurlijk. Mooie muziek. Oliver Cinema Act 2. Ja, een andere mooie cd in het begin van het jaar is uitgekomen... is de cd van Van Morrison.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 down deep down en Chris Farlow. Chris Farlow vroeger van eh, Colosseum natuurlijk. Bijzonder beentje, mooie muziek. Prachtige eh, live cd gemaakt. En op Gent speelde, op het jazzfestival van Gent speelde Azar Lawrence. En Azar Lawrence heeft ooit gespeeld bij de Mothers of Invention, Earth, Wind and Fire. Maar hij is ook in de jazzhoek heel bekend geraakt. En heeft eh, onlangs een cd gebracht, Seeker. Maar nu draai ik iets ouds van een Morning van de cd People Moving, cd 1975, Azar Lawrence. Team for a New Day. Hazar Lawrence, een echte tenorbeul. Eh, heeft onder andere gespeeld met McCoy Tyner, Miles Davis, Freddie Hubbard. En nou, eigenlijk te veel om op te noemen. Dus eh, mooie muziek, eh, komt nu weer, treedt ook weer op en maakt, doet goede dingen op het podium, zou ik maar zeggen. tijd weer voor een vocaliste en dan kom ik toch bij Nancy Wilson, een van mijn favorieten. You Can Have Him. He's not worth fighting for. Besides, there are plenty more where he came from. You can have him. I don't want him. I'm giving him the sack. And he can go right back where he came from I could never make him happy. He'd be better off with you. I'm afraid I never loved him. All I ever wanted to do was run my fingers through his curly locks.